Omdat die vorm vaak te laat wordt ontdekt. Dat het aantal kankergevallen stijgt werd al verwacht, zegt deze onderzoeker. Ja, het, is, het is flink toegenomen, hè. in 20 jaar tijd maar liefst verdubbeld. En dat is vooral omdat eh, onze bevolking groeit en ook steeds ouder wordt. en, en naast dat zijn er ook meer mannen die onderzoek laten doen naar prostaatkanker. En als je er vaker naar zoekt, dan zul je het ook vaker vinden. Bij vrouwen komt borstkanker het vaakst voor. De meeste slachtoffers van het vliegtuigongeluk vorige week bij Washington zijn inmiddels geborgen. Bij de botsing tussen een passagiersvliegtuig en een legerhelikopter vielen 67 doden. Twaalf lichamen zijn nog niet gevonden, maar de brandweer gaat ervan uit dat ook die worden gevonden. De botsing was boven een rivier en vandaag wordt geprobeerd het vliegtuigvrak uit het water te halen. Fysiek geweld en pesten op school komen steeds vaker voor, meldt de Telegraaf. De onderwijsinspectie kreeg vorig jaar 2300 dossiers binnen. Social media spelen daarin een belangrijke rol... omdat het makkelijker is om anoniem of op afstand naar te doen. Er zijn volgens onderzoekers ook veel slechte rolmodellen... die geweld juist aanmoedigen. Het pesten duurt ook steeds langer. In sommige gevallen duurt het al twee jaar. En uit onderzoek is gebleken dat het kijken naar kattenfilmpjes stressverlagend is. Op social media blijven ze ontzettend populair, maar in Leidschendam bleef het niet bij scrollen op je telefoon. Daar werd dit weekend een catvideofest georganiseerd. 75 minuten lang in de bioscoop kijken naar alleen maar kattenfilmpjes. Deze mensen smullen ervan. Jawel, Thuis heb je een bank, dan zit je best wel dicht bij het scherm en nu kun je lekker achterin zitten. Om het eens een keertje op een heel groot scherm te zien en niet op mijn eh, telefoontje of op mijn eh, tablet. Eh, extra beleving. En leuk om te zien hoe dat aan elkaar is gemonteerd natuurlijk. We hebben natuurlijk allemaal al lang gezien. Ja, waarschijnlijk hebben ze allemaal al gezien. <laughs> Ja, voor de extra beleving hadden veel bezoekers ook kattenoortjes opgezet. Het weer dan, het is ijskoud en vriest voorlopig nog in het hele land. Tussen de min 1 en min 5 is het. Hier en daar kan het ook mistig zijn. Later overal zonnig. En het wordt vandaag maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam...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 You've been run out much too long. You know it's just your foolish You got me on my knees, yeah. Begging, darling, not you ease my worried mind? Tried to give you consolation. man let me down. Like I fell in love with you. You turned my whole upside down. Hey, love me on my knees, Layla I'm Begging, darling, please, Layla Darling, won't you ease my worried mind Make the best of the situation Before I finally go insane Please don't say Zandvoort en de regio.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 een draagbare defibrillator die levend kan redden bij een hartstilstand. Volgens de Hartstichting zeggen bijna alle deelnemers... die aan het onderzoek meededen het wel belangrijk te vinden... dat er in hun buurt zo'n AED hangt. En bij de Grammy Awards heeft zangeres Beyoncé voor het eerst de prijs gewonnen voor album van het jaar. Ze kreeg de belangrijke Amerikaanse muziekprijs voor haar countryalbum Cowboy Carter. Rapper Kendrick Lamar kreeg de prijs voor beste nummer met zijn single Not Like Us. Het weer eerst nog fors, later overwegend zonnig bij maximaal 4 tot 6 graden.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 Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. But baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. Fear your space, don't forget your face, I swear I will.